is nieuws van 6 uur. Patrick Holt, NOS-journaal. President Obama heeft persoonlijk contact gezocht met de weduwnaar van Joe Cox. De Britse politica die donderdag op weg naar een campagnebijeenkomst werd doodgeschoten. Obama heeft Brandon Cox namens alle Amerikanen gecondoleerd. De Labour-politica voerde campagne tegen een brexit. Volgens de politie handelde de 52-jarige dader alleen... Hij zou rechtsextremistische motieven hebben. Het Europese grensagentschap Frontex denkt dat dit jaar 300.000 vluchtelingen vanuit Libië proberen de Middellandse Zee over te steken. Dat zijn er twee keer zoveel als vorig jaar. Mogelijke oorzaak zijn de marinepatrouilles op zee. Mensensmokkelaars zouden daardoor verleid worden om steeds meer vluchtelingen de zee op te sturen. Omdat die daar vaak worden gered. Anderhalf maand voor het begin van de Olympische Spelen heeft de gouverneur van de staat Rio de Janeiro de financiële noodtoestand uitgeroepen. De economische crisis is volgens hem zo groot dat een totale ineenstorting dreigt. De staat komt dit jaar naar verwachting 5 miljard euro tekort. De Olympische Spelen zouden niet in gevaar komen. De pensioengelden van zo'n 300 mensen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn verdwenen. Dat blijkt uit documenten die oudere partij 50PLUS in handen heeft. Het gaat om pensioenen van ambtenaren en onderwijspersoneel. 50PLUS gaat minister Plasterk vragen een onderzoek in te stellen. De partij denkt dat het geld verduisterd is, maar heeft daarvoor geen bewijs. Bij een grote brand in een pluimveebedrijf in Buurmalsen in Gelderland zijn duizenden kippen omgekomen. Twee schuren stonden in brand. Daarin zaten zo'n 38.000 kippen en die waren niet meer te redden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een huis bij het bedrijf. Over de oorzaak van de brand kon nog niets worden gezegd. Het weer, eerst droog met enkele opklaringen... maar geleidelijk komt er vanuit het westen bewolking en regen... later op de dag in het westen wat zon het wordt vandaag 16 tot 19 graden.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 Slowly you will move into the right direction. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl enough, I wanna ask you, can I take you out? Hey, what you say? I'll be throwing pebbles up at your window, so make sure that you're ready when I call.